Hij zegt dat hij bij zijn aantreden in 2007 al had besloten dat dit zijn laatste termijn zou zijn. Van Geel was eerder onder meer staatssecretaris van Vrom. Ook VVD'er Johan Remkes komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Hij vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging. Het kabinet moet volgens het CPB de komende vijf jaar 29 miljard euro bezuinigen om het begrotingstekort terug te dringen. In de herfst werd er nog van 35 miljard uitgegaan. De economie groeit dit jaar met 1,5 procent en volgend jaar met 2 procent. De werkloosheid loopt op naar een half miljoen mensen. Verder wordt zorg duurder en zal de koopkracht naar verwachting nauwelijks stijgen. Veel Nederlanders lukt het maar niet om gezonder te leven. Volgens een onderzoek van het CBS beweegt bijna de helft onvoldoende, wordt er door 1 op de 4 gerookt en drinkt 1 op de 10 te veel alcohol. Vorig jaar voldeed 44 procent van de Nederlanders niet aan de norm gezond bewegen. En die norm houdt voor volwassenen in vijf keer in de week een half uur bewegen per dag. Een Nederlands marineschip heeft in de Indische Oceaan drie boten met piraten onschadelijk gemaakt. Negen piraten zijn ten noorden van het eiland Madagaskar overmeesterd en ontwapend. Zweedse en Luxemburgse patrouillevliegtuigen ontdekten de piraten, waarna het Nederlandse fregat Tromp erop af werd gestuurd. In de boten lagen veel wapens, waaronder een raketwerper en machinegeweren. De piraten worden na verhoor weer in een van hun boten teruggezet, de andere boten worden vernietigd.